Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er was vannacht in Amerika weer een verkiezingsdebat. Dit keer ging het niet tussen de presidentskandidaten. Nu waren Mike Pence en Kamala Harris, de vicepresidentskandidaten, aan de beurt set in Utah desks, pieces of plexiglass between them for the vice presidential debate. The candidates gearing up right now. Het ging bij dit debat niet zo tekeer als vorige week toen Joe Biden en Donald Trump tegenover elkaar stonden. Dit was ongeveer het tegenovergestelde, zag correspondent Marieke de Vries. Wat droog en wat saai, het was heel beleefd. En ze kozen vooral ook voor de veilige weg en met hun eigen stokpaardjes. Harris over de gezondheidszorg en natuurlijk de pandemie. Pence over belastingverhogingen en de linkse aard van het verkiezingsprogramma van Harris. Volgende week is er weer een presidentsdebat. De verkiezingen in de VS zijn over 26 dagen. Het aantal doodgeboren baby's in Nederland is de afgelopen jaren flink gedaald. 20 jaar geleden waren het er duizend. afgelopen jaar 400, zegt UNICEF. Nederland is er dus goed op vooruit gegaan. Komt waarschijnlijk doordat er meer aandacht is voor kwetsbare zwangere vrouwen en gezonder leven. De Amerikaanse oud-politieman die tijdens de dodelijke arrestatie van George Floyd minutenlang op zijn nek zat, is vrijgelaten. Er moest een miljoen dollar borg betaald worden en dat is gebeurd. Betekent niet dat hij definitief vrij is. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar de dood van George Floyd. En in Drenthe heb je deze herfst geen last van kleddernatte kleren of een nat geregend kapsel. De provincie deelt daar de komende tijd een paar duizend paraplu's uit. Is bedoeld om genoeg afstand van elkaar te houden. Als je met twee paraplu's naast elkaar loopt, dan kom je aardig in de buurt van die anderhalve meter afstand die je nodig hebt. Op verschillende plekken gaat u de rode paraplu's tegenkomen in herkenbaar Drenthe rood. Met nogmaals de opdracht of het verzoek, hou alsjeblieft voldoende afstand. Ja, het is ook goed weer voor een paraplu. Bewolkt, nat. Het waait wel stevig. Vanmiddag en vanavond vanuit het noorden wat opklaringen. En het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam... door een auto met pech bij afrit IJmuiden. 5 kilometer file daar met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mike Pence namens de Republikeinen en Kamala Harris namens de Democraten. En dat debat verliep niet zo chaotisch als vorige week met Trump en Biden. Op het plein in Den Haag, vlak bij de Tweede Kamer, heeft de politie twaalf mensen opgepakt die demonstreerden tegen de coronamaatregelen. De betoging was door de burgemeester verboden. GroenLinks wil iedere jongere die 18 wordt 10.000 euro geven. Staat in het verkiezingsprogramma. GroenLinks wil dat bekostigen met een extra belasting voor miljonairs. En het weer bewolkt en regenachtig. Een stevige zuiden tot zuidwestenwind.